Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in New York zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen, onder wie 9 kinderen. Tientallen mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt. Het vuur in een groot appartementengebouw in het stadsdeel The Bronx werd bestreden door zeker 200 brandweermensen. De autoriteiten in New York verwachten dat de dodental verder oploopt. De brand wordt een van de ergste genoemd in de recente geschiedenis van de stad. Het vuur woedde op de tweede en derde verdieping van het wooncomplex... maar de rook verspreidde zich over het hele gebouw. Slachtoffers zijn gevonden in elk trappenhuis op elke verdieping, zegt de brandweer. Het dodental na een ongeluk gisteren op een stuwmeer in Brazilië is bijgesteld naar 10. Duikers hebben vandaag nog drie lichamen geborgen. De slachtoffers zaten in een bootje toen een stuk van een rots afbrak en op hen terecht kwam. Het waren allemaal toeristen. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Er raakten ook zo'n 30 mensen gewond. Mogelijk was de rots verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Vanaf morgenavond rijden er vanaf half zeven minder treinen op tien trajecten. De NS heeft besloten eerder met de avonddienstregeling te beginnen... omdat de treinen leger zijn vanwege de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om de trajecten Den Haag-Amsterdam, Leiden-Utrecht en Arnhem-Rotterdam. Er gaan vier extra schaatsers mee naar de Olympische Winterspelen in Peking... voor het geval er corona uitbreekt in de ploeg. Dat heeft schaatsbond KNSB bekendgemaakt. De selectie, die op 26 januari afreist naar China... bestaat nu uit negen mannen en negen vrouwen. Daar komen twee mannen en twee vrouwen als reserve bij. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht kan er langs de westkust nog een enkel buitje vallen. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog met hier en daar wel wat mist of nevel. In het binnenland kan het afkoelen tot het vriespunt.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 hele goede avond, eh, dames en heren. Welkom bij Peaceful Radio Show 1472, 1472 in het nieuwe jaar 2022. Ik zal mezelf even een beetje zachter zetten. Ja, dan wordt het allemaal een beetje te gek natuurlijk. Eens even kijken, we gaan beginnen aan twee uur New Age muziek. Mijn naam is overigens Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma hier op ZFM. Longings. Dat is het nieuwe album van Randall Meek. En daarmee is Randall Meek ook een nieuwe artiest in dit programma. Eens even kijken, ja, die zee gaat ook aardig te keer. Net zoals Putika. Putika Instrumentals. Dat is het tweede nieuwe album in dit eerste uur. En Putika, die kennen we eigenlijk ook niet. Nee, die, eh, die is vandaag ook voor het eerst te horen in een Peaceful Radio Show. Daarna komen nog 13 andere werkjes. Uh, eens even kijken wie dat allemaal zijn. Natuurlijk de Nederlanders La Familia, Paul en Carla met hun album The Power of Down. Ze komen trouwens twee keer langs en dan later nog eh, met Wings to Land. Ehm, ja, en, en met het nummer You Lift Me Up. We sluiten af het eerste uur met eh, Keith Ritchie met Epica. Tiny Creators. Dat is het laatste track waar we naar gaan luisteren. we hebben er 15 gehad.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 zij het was ons waardoor de vreugde werd verstegen. En wat leek slechts mocht bestaan. Het heeft me bezeerd, maar ik bleef vertrouwen op wat je eigenlijk bedoelt. Gelukkig heeft het mij nooit weerhouden van de liefde die When you are there, my songs will never end. die long time ago. Don't wait for my the departure made me die long time ago. From all creations, you are the one I Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. You never come home. Saturdays and Sundays, I'm at home, all alone. Saturdays and Sundays I'm at home mm, all alone Now I've turned into a ghost Exhausted from hunting a carrier for my spirit Indeed, only in you I find My eternal peace resurrection. Cause a departure made me die long time ago. Don't wait for my resurrection. Cause a departure made me die long time ago. From all creations, you are the one I admire the most. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. You never come home. Saturdays and Sundays, I'm at home Wednesday, Thursday, Fridays. You never come home. Saturdays and Sundays, I'm at home. Mm, all alone. Now, I'm turning to a ghost. Exhausted from hunting a carry for a Peaceful Radio. Please visit my website guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to and supporting Peaceful Radio.